Vanmiddag had Fillon de aanhangers van zijn partij gevraagd om hem te blijven steunen, omdat zijn eigen kandidatuur de enige legitieme zou zijn. Ook is er geen alternatief meer, omdat oud-premier Juppé geen kandidaat wil zijn. Volgens de peilingen zou het Front National van Marine Le Pen de eerste ronde van de verkiezingen in april winnen. In de tweede ronde zou Marche van Emmanuel Macron als winnaar uit de bus komen. Fillon zou in beide ronden worden verslagen. De Amerikaanse president Trump heeft een aangepast inreisverbod ondertekend. Het verbod gaat over tien dagen in om te voorkomen dat er een chaos ontstaat op vliegvelden, zoals gebeurde na het vorige inreisverbod. Reizigers uit zes overwegend islamitische landen krijgen tijdelijk geen nieuw visum meer. Het gaat om Soudaan, Syrië, Iran, Libië, Somalië en Jemen. Wie al een visum heeft mag nog wel het land in. In de eerdere versie mochten ook Irakezen de VS niet meer in, maar de aangepaste versie geldt niet voor Irak. De inspectie voor de gezondheidszorg laat drie sterfgevallen onderzoeken in een instelling in Veendam. Die is onderdeel van zorggroep Meander. Nabestaanden spreken van tekortschietende zorg. De instelling in Vendam kwam in december in het nieuws nadat een bewoner een medebewoner had mishandeld. Het slachtoffer overleed korte tijd later. De inspectie laat zorggroep Meander eerst de incidenten zelf onderzoeken. Het weer, het is overwegend droog en een graad op 6. In de nacht daalt de temperatuur tot rond de 3 graden. Morgen veel bewolking met een kleine kans op een bui, maar de zon breekt vaker door dan vandaag.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 Je kon de lente ruiken, bij wijze van spreken. Narcissen, krokussen, sneeuwklokjes, alles wat bij de lente hoort... begin je zo langzamerhand steeds meer te zien. En op deze eh, vroege voorjaarsdag een filmprogramma. Althans, met filmmuziek. Films die het eerste uur aan de beurt zijn. Moet ik even op het lijstje kijken hoor. Ik heb het wel opgeschreven ergens. Oh ja, Juno, Goodfellas, Planet, Terror en De goede de Edos. Mooie filmmuziek, maar we hebben ook een nieuw hit van de maand. En dat is een hele fraaie, als ik het zelf. En dat is deze. Ik zal hem laten horen. En dat wordt gezongen door Sarah Jane Morris. En dat is eigenlijk de titelmuziek uit de film Once Upon a Time in America. Gecomponeerd door Ennio Morricone. En Sarah Jane Morris heeft er een tekst bij gemaakt. Komt van haar cd. Eh, cello Songs. Love is pain. And it comes very fast. And slowly it leaves you again. Leaves you love. Lone walking out there in the rain. Love is pain. Love is pain. Love is beauty, yes, love is ballet. Love is pain. Love is pain. Oh, it comes from the place that will hurt you again and again. Oh, today I keep hearing all of the words that I wanted to say. Yesterday. All these feelings that won't go away. What can I say? that today. Oh, my heart's a crushed flower that falls on the ground where you lay. Today at your feet. close to me. Time overlaps, love just disappears. Lost in these shadows over me, lonely. And it comes very fast, and slowly it leaves you again. It leaves you lost. Oh, and walking out there in the rain, the love is pain. Love is pain. Love is beauty, as love is their lane. The love is pain. love is pain. And it comes from the place that will hurt you again and again. Sarah Jane Morris, uh, Engelse pop, rock, uh, rock and roll, jazz en R&B zangeres en ook songwriter. Volgens mij is ook toneel gespeeld. Maar het is, ze is eigenlijk bekend geworden in 1986... omdat ze bij de Communards uh, eh, met hun hit Don't Leave Me This Way eigenlijk eh, meezong. Op die cd van de Communards heeft ze veel gezongen. Haar stem was in contrast met de falsetto van Jimmy Somerville. En als je weet, wat, de, wat was ook weer de Communards? Dat was deze. films eh, gebruikt ook. Maar goed, ik ga hem helemaal draaien. Maar daar deed Jane, Morris ook, Jane Sarah Morris ook al aan mee. Uh, eens even kijken. De eerste film die ik op toer heb staan is de film Juno. En daar zit hele bekende popmuziek in verwerkt.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 He's a well-respected man about town, doing the best things so conservatively. And he likes his own backyard, and he likes his bags the best, cause he's better than the rest, and his own sweat smells the best, and he hopes to grab his father's boot.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 Aanstaande dinsdag, zei ik al, 7 maart om half negen op RTL 8 te zien. Een film van Jason Reitman met onder andere Ellen Page en Michael Cera. Eén keer hebben ze het maar gedaan. De 16-jarige Juno, gespeeld door Ellen Page en haar onhandige vriendje Pauli. En nu is Juno zwanger. Wat te doen, abortus, adoptie of het kind houden? Ondanks het serieuze thema is, het, is Juno een eh, heerlijke, luchtige en vooral lieve, warmbloedige komedie... vol charmante acteurs en gevatte dialogen. Uh, zij hebben ooit een Oscar-nominatie gehad voor deze rol. En ik dacht niet dat ze hem gewonnen hadden. Maar we draaien gewoon nog wat meer uit deze film Juno. En dan komen we bij Cat Power Sea of Love. soundtrack uit de film Juno. Eh, daar zit ook een, eh, instrumentale nummers bij. Die zijn gecomponeerd door eh, Matteo Messina. En doe ik er ook eentje van. Up the Spout. Walking in the Sand. Het, kan wel al, maar het is nog wel een beetje fris hoor. En op blote voetjes gaat het nog niet. Het lijkt me nog een beetje te koud hier op het strand in Zandvoort. Dat waren natuurlijk de Shangri-La's en dat kwam uit de film Goodfellas. En daar zit ook het volgende nummer in. was Laila. Eric Clapton en Derek in de Domino's uit de film Goodfellas. Een film, een maffiafilm. En die was afgelopen weekend op televisie. En daar zat ook nog in dit nummertje van Burt Bacharach. Gezongen door Jack Jones, Wives and Lovers. Hey, little girl, comb your hair, fix your makeup. Soon he will open the door. Don't think because there's a ring on your finger, you need try anymore. office, and men will always be men. Don't send him off with your hair still in curlers. You may not see him again. For wives should to go to the city and dim all the lights, pour the wine, start the music. Time to get ready for love. Dim music. Time to get ready for love. Time to get ready. Time to get ready for love. Time to get ready. Time to get ready. naar deze mooie klanken van eh, eh, Jack Jones uit de film Goodfellas... gaan we naar een heel ander soort film. Die film heet Planet Terror. En ja, dat is een film van Robert Rodriguez. En eigenlijk weet je het al een beetje. Dat zijn films die wel een bijzonder karakter hebben. En ook de muziek is bijzonder. Om de overgang niet te heftig te maken... is maar even de Grindhouse Blues. Grindhouse. saxofoon erbij. De Grindhouse Blues uit film eh, Planet Terror. Een film van Robert Rodriguez met in de hoofdrollen Rose McGovern, Freddy Rodriguez, Michael Bean en Bruce Willis. Een klein, klein groepje overlevenden onder leiding van een biker en een stripper probeert stand te houden tegen de bloeddorstige zombies. De stripper mist een been, maar geen nood. Een M16 machinegeweer kan prima dienst doen als prothese. Het is een campy horrorfilm van Robert Rodriguez als een ode aan de B-films die in zijn jeugd in de achterbuurt draaiden. Volgestopt met bekrast celluloid, slechte geluidssporen en scheef lopende eh, reels. Zo overdreven slecht dat het weer grappig wordt. Maar er zit aardige muziek in. Ook deze, You Belong To Me, gezongen door Rose McGowan. van Zandvoort, op 106.9 FM. Nou, dan wordt het tijd voor wat eh, ruiger werk en weer diezelfde formatie Grindhouse met de eh, titelmuziek uit de film Planet Terror dat allemaal uit de film eh, Planet Terror. Robert Rodriguez. Nou, die Robert Rodriguez was ook eh, de, de regisseur van de film From Dust Till Dawn. Eh, dat was een film waar Tarantino in meespeelde. Er zit ook nog aardig melodietje in. Dat laat ik nog even horen. Tito en Tito en Tarantula. After Dark. In my heart, the deep and dark and lonely part, once held Tito en Tarantula. After Dark. Eh, dit zou je op YouTube kunnen uitzoeken. komt uit de film From Dusk Till Dawn. Tito en Tarantula. En dat is een grappig filmpje. Zeker de moeite van het bekijken waard. Dan kom ik bij een film die aanstaande vrijdag op televisie is. En die een eh, waanzinnig goede recensie heeft. Vijf sterren film. De Rui et Doth heet die. Een film van Jacques Audiard. En ik ga daar muziek uit draaien. De muziek is van de, eh, eh, Alexandre Desplat. Maar, maar een paar so eh, popsongs erin. Onder andere deze van Bon Iver. Wash. Marion eh, die een relatie begint met een eh, orka-trainster... die tijdens een wildwatershow beide benen verloor. In handen van een mindere regisseur zou dat een tenenkrommende sentimentele film opleveren. Maar Odiar is een meester in het combineren van de harde werkelijkheid met poëtische beelden. Vrijdag 10 maart, ik zal er nog eentje draaien. De, dit nummer Love Shack, heel bekend. bij de muziek van Alexandre Despla, Titelmuziek. ZFM. is muziek van Alexandre Despla, Maar dit is ook nog wel een grappig nummertje. White and Spirit. Phone Girls Fantasies. My name is Katie. And sexy phone girl. Naughty fantasies to share with you. And I'm going to make all these come true. Ja, je hebt geluisterd naar het eerste uur van eh, CFM Cinema. En de tweede uur eh, hebben films op de rol staan. Eh, wat meer klassieke muziekachtig. Mooie muziek, romantische muziek, spannende muziek. Ik zie onder andere staan Alice in Wonderland, de eerste film. Ik zie staan de tv-serie The Night Manager, die draait vrijdag op televisie. De film Hugo. Game of Thrones, mooie cd uitgebracht van het Praagse Philharmonisch Orkest. De Kop. Live as we know. Nou, genoeg mooie muziek voor de tweede uur. natuurlijk uit met I Want It All, The Bay Movie Orchestra. Tot naar de klok van 10 uur. Marcella, sai che cosa ho sognato? Che l'annullamento tu l'hai già avuto e non me lo vuoi dire.